Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Het Openbaar Ministerie vindt dat de twee agenten die terecht staan... wegens het doodschieten van een 29-jarige Rotterdammer... ontslagen moeten worden van rechtsvervolging. Volgens het OM heeft onderzoek van de Rijksrecherche uitgewezen... dat het geweld tegen de man gerechtvaardigd was. De man was opgefokt, kwaad en onder invloed van alcohol... zei de officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Rotterdam. Hij duwde een stadswacht omver en haalde thuis een mes op... en een wandelstok die eruit zag als een bijl. De agenten handelden uit noodweer en hun optreden was proportioneel, vindt het OM. In Zwitserland is een Nederlander omgekomen na een val van het Mont Blanc-massief. De 32-jarige man was met twee andere klimmers op expeditie... vlak bij de Italiaanse grens toen hij viel. Hulpverleners vonden zijn lichaam 300 meter lager in een gletsjerspleet. De omgekomen Nederlander was een ervaren klimmer. Hij woonde sinds enkele jaren in het Zwitserse Bern... en werd als tweede Nederlander toegelaten tot de Zwitserse opleiding voor berggidsen. De Koninklijke Klim- en Bergsportvereniging spreekt van een groot verlies. De ANWB raadt vakantiegangers aan om Lyon voorlopig te mijden. Vanwege de wegblokkades door boeren staat het verkeer in Frankrijk op verschillende plaatsen muurvast. De blokkades hebben zich sinds gisteren uitgebreid van het westen naar het midden van Frankrijk. Vooral rond Lyon staan lange files. De demonstraties van boeren verlopen ongecoördineerd. Daarom heeft de ANWB ook geen idee hoe het dit weekend zal gaan. De ANWB raadt automobilisten aan de verkeersinformatie in de gaten te houden. In Middenmeer in Noord-Holland voedt een grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf Holland Collect. De rook is tot in de verre omtrek te zien. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers. De brand is ontstaan in de overslag van ingezamelde afvalstoffen. Volgens de directeur van het bedrijf is broei waarschijnlijk de oorzaak. Hij verwacht dat het vuur zich niet verder zal uitbreiden. De hallen waar de brand woedt zijn waarschijnlijk niet meer te redden. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar in het noorden is er meer bewolking. Het blijft bijna overal droog en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 Mijn naam is Bart van der Meer. Oh. We hebben heerlijke muziek. We gaan beginnen met John Fred en daarna Gilbert. En over het hoe en het waar en het waarom, dat hoor je zometeen wel. Veel plezier! wearing your Judy in the sky. what you aiming for. The yeah, yeah. Well, that's what you are. You made laugh I guess I'll just take your glasses. wat minder bekend werkje van eh, Gilbert O'Sullivan. I Don't Love You, But I Think I Like You. Uit 1972 en dat was eh, zo'n beetje na zijn crisis-outfit. En we begonnen met Judy in Disguise with Glasses... van John Fred and his Playboy Band, een one-hit wonder. En dan zijn we toe aan nummer uit 1957 van Marty Robbins. Heeft heel veel hits gehad. En deze ook. A White Sports Coat and a Pink Carnation. she told me long ago. To the prom with me you'd go. Now you've changed your mind. White sport en een pink carnation. Dit was Marty Robbins. En dan zijn we na drie platen alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Vier nieuwe binnenkomers. De laagste op 40 en de hoogste op 17. Die op 40 die kennen wij allemaal. Helemaal, helemaal van begin tot eind. Heel Nederland, van jong tot oud. Geschreven door Ray Davis, uitgevoerd door Dave Barry. Hier is This Strange Effect. on me. dat vingertje van Dave Barry achter dat gordijn eh, vandaan komen bij het eh, Knokkenfestival. Eh, zijn naam was toen volledig gemaakt in Nederland. This Strange Effect, nieuw in Engeland op 40 en eh, op 38. Een wat minder bekende zanger en ook een wat minder bekend nummer. Billy Fury in Thoughts of You. 38 met In Thoughts of You. Dan gaan we nu luisteren naar Gentleman Jim, Jim Reeves. Nieuw op 37, een iets minder bekend werkje van hem, maar met zijn, met zijn stem... Met zijn stom. Ja, met zijn stem is elk nummer gewoon mooi om aan te horen. Nieuw op 37, This World is Not My Home. This world is not my home. just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, I do, the angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me open door. And I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drip back from heaven's shore and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world. Gentleman Jim Reeves met This World Is Not My Home. De componist was eh, onbekend, eh, daarom heet het altijd ook een original. Maar het arrangement dat was van Jim zelf. Eh, nieuw op 37. De klapper van de week, en dat is deze dus. De klapper van de week, week. Die is gewoon in de top 20 binnengekomen. Die Animals en We Gotta Get Out of This Place op nummer 17.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 Uit 1969, toen waren we met vier jongens in Engeland. En we stonden met z'n vieren, Hans Baas, Frans Pletting, Willem de Zwart en ik... In een, in een hokje om een plaatje op te nemen, want dat kon toen. En het nummer wat we opnamen, dat was dus... We Gotta Get Out of This Place. Hier is John Mayall. see. Seems like so much longer since I had to go away. Parties and all that cause? made me feel I wanna cry. Parties successen van eh, John Mayall spreekt eh, op singles... dan denk je al gauw aan Room to Move. Maar eh, Thinking of My Woman, dat was er ook een. Iets minder succesvol, maar ik vond hem eigenlijk wel beter dan Room to Move. deze vind ik ook heel erg goed trouwens. Being beat up and battered around. Being sent up shut You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputations changeable, situations terrible. openingstrack van, de allereerste, van het allereerste album van de Traveling Wilburys. Een groepscompositie. Dit was Handle With Care. Tijd voor een top 100 hit uit 1965. Hier is onze Nederlandse Margie Ball. Goodbye to Love. Do you say that we are through? Ask me why I top 100 van 1965, uitgebracht op 5 juni van dat jaar. Margie Ball en Goodbye to Love. We zijn toe aan de tip van Willem. Hij kwam net al ter sprake met dat eh, nummer wat opgenomen had in dat hokje in Engeland. Maar nu heeft hij weer zijn wekelijkse tip. De tip komt van de LP Boston, en de groep heet ook zo. En daar kwam een debuutsingle vandaan. En die is in twee uitvoeringen te verkrijgen. In de single-uitvoering, ruim drie minuten... En in de LP-uitvoering ruim vier minuten en die gaan we draaien. De tip van Willem, Boston en More Than a Feeling. More Than A Feeling, dit was Boston, de tip van Willem. En eh, voor de liefhebbers van de tip van Willem... volgende week heeft hij twee uur lang hier live in de studio tips voor jullie. Dus blijf gewoon luisteren volgende week. Willem met tips. Um, tijd voor een instrumentale. We gaan naar het orkest van Les Baxter. Unchained Melody. Unchained unchained zei nog zo tegen Les Baxter... laat die zangers nou thuis. Maar nee hoor, gewoon mee laten zingen... en niet maar een instrumentaal aankondigen. Goed, maar in ieder geval, dit was Unchained Melody. En als je die titel hoort, dan denk je meteen aan de Righteous Brothers. Nou, hier zijn ze. Medley en Bobby Hatfield... met eh, mijn persoonlijke favoriet van de Righteous Brothers... You're My Soul and My Inspiration. We gaan eh, naar Duitse les. We hebben vandaag Duitse les van Elvis Presley. En eh, goed opletten, want in de klas zit ook een hoogleraar. En die let natuurlijk heel goed op hoe de uitspraak gaat worden. Speciaal voor Carla Moestie Den. Hier is Elvis. you see I love you? Please don't break my heart That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was all store. Treat me nice, treat me good, treat me like you should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Musiken, Musiken, so steht ihr Leben aus, steht ihr Leben aus, und du, mein Schatz, bleibst hier. this love of mine. It was always you from the sky. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir, wie du wirklich sollst. Wie du wirklich sollst, cause I don't have a word. Oh, ouch, oh, oh, oh, oh. Deze uitvoering die kwam uit de film met Elvis Presley. Moest die denn zum Städtele hinaus? Um, ja, we gaan naar Frankrijk met eh, Mike Oldfield en Maggie Riley. Goldfield en Maggie Riley, To France uit 1984. We gaan naar 1967 met de Vanilla Fudge. En eh, daar was een van de leden, de drummer Carmen Apace. En die heeft nog wel heel wat meer op zijn, uh, op zijn conto staan... met eh, grote artiesten als Rod Stewart onder andere. Maar toen was hij nog drummer van de Vanilla Fudge. Hier zijn ze met You Keep Me Hanging On. Ja, ja, dat is nog een iets andere uitvoering dan die van de Supremes. You Keep Me Hanging On, dit was Vanilla Fudge. Van de week eh, was op, het, eh, al, op teletext, niet op het nieuws, maar op teletext... de mededeling dat ene Thompson was overleden... de componist van The Letter van de Tops.